In Ter Apel loopt het aanmeldcentrum weer de hele week over. Met tenten voor de deur, slapen in het kantoor... en een nachtje in de lokale sporthal werd er tekort aan bedden opgelost. Probleem is onder andere dat asielzoekers met een status geen huis kunnen krijgen... en dus niet weg kunnen uit het aanmeldcentrum. Het kabinet vraagt keer op keer aan gemeentes om opvangplekken te regelen, maar het probleem blijft. Dus het kabinet wil gemeentes dwingen, zegt Rutte. We kijken ernaar. We zijn er nog niet helemaal uit. Het is echt een heel ingewikkeld, eh, ingewikkelde zoektocht. Ook echt niet makkelijk. Uh, heeft ook allerlei, eh, weer allerlei gevolgen als je dat doet. maar we kijken naar alle instrumenten. Misschien lopen er toch Nederlandse ministers en staatssecretarissen rond op het WK voetbal in Qatar eind dit jaar. De Tweede Kamer riep het kabinet op om niemand die kant op te sturen... omdat duizenden buitenlandse arbeiders omgekomen zijn bij de bouw van stadions. Maar minister Hoekstra denkt dat het beter is om te blijven praten. Laten we nou die dialoog aangaan, want als het ons werkelijk gaat... als het ons werkelijk gaat niet om zelf een statement te maken, maar om te doen... Eh, wat naar onze overtuiging het meeste helpt voor de mensen daar. En dan kiezen we die weg van dialoog. Het kabinet neemt later dit jaar een besluit. hey, jij daar, die kale meneer. Ben je ook aan Ja, dit hoorden mannen vanmiddag in Utrecht. Veel vrouwen krijgen sissende geluiden en seksueel getinte opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Volgens onderzoek van het CBS zijn twee op de drie vrouwen hier wel eens slachtoffers van. De daders zijn bijna altijd mannen. En daarom draaien ze het in Utrecht om. Daar riepen ze in een campagne vanmiddag mannen op straat na. Do you want me? Wel apart, eh, als je heel gedetailleerd uh, jouw beschrijving in één keer hoort eh, op zo'n plein. En als je dan soort van uitgescholden wordt. Kan je je voorstellen dat vrouwen zich zo voelen? ja, Jazeker. En het, het, voelt dan ook, eh, denk ik, eh, ongemakkelijk. En eh, je, je, weet niet goed wat je ermee moet, zou, zou, ik zeggen. Dat, dat had ik in ieder geval een beetje. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen volop zon en dan tussen de 18 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen knoop het Watergaasmeer en knoop het Amstel is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Het staat ook file op de A10 Zuid richting Utrecht.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 Komende week komt daar mogelijk meer duidelijkheid over. Op dit moment is er geen juridische basis voor dwingen van gemeenten. De EU wil de onderhandelingen over een nucleaire deal met Iran weer hervatten. De VS trok zich onder president Trump in 2018 terug uit het akkoord. Nieuwe onderhandelingen verliepen goed, maar kwamen door de oorlog in Oekraïne stil te liggen. En op een bedrijventerrein in Krukius heeft een grote brand gewoed... bij een groothandel voor cosmetica en drogisterijproducten. Inmiddels is het vuur onder controle. Het weer vannacht helder en een graad of 8.